Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bij doden gevallen. Persbureaus melden 30 tot 40 slachtoffers en tientallen gewonden. De markt is in een stad die in handen is van Sjiïtische Houthi-strijders. De bombardementen werden uitgevoerd door de coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië. Die staat aan de kant van de regering van Jemen. De betoging van Pegida in Amsterdam tegen het vluchtelingenbeleid is rustig verlopen. Bij het stadhuis waren ongeveer 200 aanhangers van de anti-islambeweging op de been. De voorman van Pegida werd aangehouden vanwege een spandoek met een hakenkruis. Een paar kilometer verderop, bij het Museumplein, werd gedemonstreerd voor vluchtelingen. Meer dan de helft van alle kinderen met de diagnose astma heeft helemaal geen astma. Tot die conclusie komen onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Bijna 5000 kinderen tussen de 6 en 18 zijn onderzocht. Volgens de onderzoekers is astma moeilijk vast te stellen bij kinderen jonger dan 6. Ze krijgen dan een voorlopige diagnose die wel steeds in hun dossier blijft staan. Die diagnose wordt later niet meer getoetst omdat kinderen met weinig klachten uit beeld verdwijnen. Bij het BBC-autoprogramma Top Gear is opnieuw oneenigheid. De uitvoerend producent is opgestapt. Volgens Britse media heeft ze genoeg van de nieuwe presentator Chris Evans. Die zou zich als een tiran gedragen. Top Gear maakt met Evans een doorstart bij de BBC. De grote ster van het programma, Jeremy Clarkson, werd vorig jaar ontslagen nadat hij een producer had mishandeld. De opnames van de nieuwe serie hebben al vertraging opgelopen en daardoor is de eerste uitzending met twee weken uitgesteld. Het weer vanmiddag zonnig, droog en een graad of 5. In de avond en nacht is het vrij helder en het gaat op de meeste plaatsen licht vriezen. Alleen langs de kust blijft het iets boven nul. Morgen opnieuw zon en het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS Short.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 We gaan de lekkerste muziek draaien weer voor u. En eh, ja, u mag natuurlijk ook een plaatje aanvragen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren tot 7 uur. En ja, 19 maart dan is Cornel hier aanwezig in, in de studio van ZFM Zandvoort aan de Tolweg 10A. En vandaar dit plaatje met Travassi. En als zij naar me Cornel en Travassiman. En als zijn lag hier bij CFM. 106.9, 104.5 op de kabel. En we gaan lekker verder met Eddie Grant en Give Me Hope, Johanna. En blijf lekker luisteren. Tot de klok is voor 7 uur. Entertainment for you. En ik zou zeggen, een hele goede middag eh, Suzy, daar in dat eh, verre Amerika. En ja, we gaan eh, een plaatje draaien van Alan Jackson en Living on Love. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. what they need, living on love. She don't care about what's in style. She just likes the way he smiles. It takes more than marble and tile, living on love. Living an old fashioned storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you're thinking. But love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough living on love. side by side in that front porch swing, living on love. He can't sue anymore. She can barely sweep the floor. Hand in hand, they'll walk through that door, just living on love. Living on an old fashioned storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you're thinking. But love can walk through fire without blinking, and it doesn't take much when you get enough living on love. that's what you're thinking. But love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough living on love. No, it doesn't take much when you get enough living on en Rocking... Of eh, Rocking... Nee, Mockingbird Hill.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 Besame. I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Suave. Besame, besame. Suave. Besame otra vez. Suave. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa. Besame un poquito. Besa, besa, besa, besa. Besame otra vez. siento en el aire, por eso cuando te veo comienzo a besarte y si te despegas yo me despierto desde rico uh -huh. sueño que me dan tus besos suavemente besame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente besame I love what you're doing to me but keep it suavemente. suavemente bésame, bésame, Suave. bésame otra vez. Suave. quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Besa, besa, bésame un poquito. Besa, besa, besa, besa, bésame otro ratito. Kiss me softly, you're all that I need. Tonight I want you to come home with me. Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you to the sunrise. Kiss me one time, kiss me two times down, don't change. Don't hurry now. Let me feel your soul. Cause me a little bit suavemente is how I need it. Alright, okay. okay. Bobby, move it slowly. Alright, right. okay. okay. Bésame. Suavemente. under the I will make your heart beat increase. Swap that boy, can you fall for my knees? I will kiss you soft and sweet. Swap can you hit the brakes and don't speed? lekker verder met uh, eh, Cilia Romley. En Nooit meer zonder jou. Ik probeerde het zonder jou. En ik voelde me vrij. Maar het vuur van jouw hart bleef branden in dat hart van mij. En wat ik niet begrijpen kan, als het echt zo moet zijn Waarom is het zo moeilijk dan en doet het zo pijn?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 Gustavo Lima Balada hier bij ZFM Zandvoort Entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur. En als je denkt van nou ik wil een verzoekje aanvragen telefonisch kan dat ook. En eh, ja via de mail kan dat ook natuurlijk. Eh, Zandvoortradio@gmail.com en ja, eh, via Facebook kan ook. Ja, die staan momenteel aan. Dus ja, je kan ook gewoon via Facebook even een plaatje aanvragen. Is allemaal toegestaan. We gaan lekker verder met de, de Fingerboys en uh, was ze dan. Selena Gomez en I Love You Like I Love Song Baby. En eh, ja, je kunt eh, natuurlijk informatie inwinnen. Als je wat eh, informatie wil inwinnen van CFM Radio... dan kunt u gewoon gaan naar www en dan punt en dan zandvoort.nl En eh, daar kunt u dus alles vinden. En u kunt natuurlijk ook eventjes op uw smartphone. Ja, daar hebben we dus ook een hele mooie app voor. Die kunt u gewoon eventjes installeren. En eh, ja, dan bent u altijd up-to-date wat er hier gebeurt eh, in en rondom Zandvoort. We gaan verder met Frank Aston en Mariska van Kolk. En Let Your Sunshine. Nou, die scheen vandaag zeker. Ook hier op Zandvoort hoor. hier op de Parovissus. Frank Aston was dat. En eh, Mariska van Kook en Let Your Sunshine. En we gaan lekker verder met eh, Freddie McGregor. En I Just Want To Be Lonely. Nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment For You. lekkere zomerse dag. 27 eh, ja, februari alweer. En eh, ja, we gaan langzaam naar het nieuws van 6 uur. En eh, ja, dus nog een paar plaatjes. we gaan beginnen met een Nederlandstalig fabrikaat van Frankrijk, van Holst. En ja, hemelse liefde. Eenzaam loop ik op straat want ik mis je. En ik kan maar niet begrijpen waarom jij zo plotseling van me heen moest gaan. Houd gons nog in mijn hoofd en breek mijn hart van binnen. Want vanaf de dag dat jij mij verliet, ben ik een gebroken man. En alleen de tijd zal ons weer binden. Zal je vinden ooit wie vinden? De dagen duren lang en de tijd kruipt sinds jij weg en ik weet niet of ik ooit aan dit alleen zijn wennen kan. Laat de leegte en de stilte in ons huis verraden dat je weg bent. Want vanaf de dag dat jij mij verliet, voelt het niet meer aan als thuis. Maar waar jij ook bent, zal jou ooit weer vinden. armen stevig om me heen. Vertel me toch waarom juist had ik mooist mij moest ontgliepen. Het leek zo lang geleden dat de zon uitbundig voor ons scheen. Ya yo. Ya lo Baby Loris en Jano Samos eh, L'Amor. En we gaan naar het nieuws van 6 uur. En dat doen we met een stukje van Tom Jones.